uur. Marnix met het NOS-journaal. NS-medewerkers leggen vandaag het werk neer in het noorden van het land. Ze willen een betere CAO. In Groningen, Friesland, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel... rijden door de staking nauwelijks NS-treinen. Er worden geen bussen ingezet. De regionale treinvervoerders rijden wel. Het kabinet wacht op het rapport van Johan Remkes... voor er verdere stappen worden gezet in de stikstofaanpak. Dat is de uitkomst van het urenlange debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra... over de deadline van de stikstofdoelen. De oppositie vroeg zich af hoe het staat met de eenheid in de regering... maar de coalitiepartijen benadrukten dat ze het regeerakkoord steunen... en dat ze elkaar nog vertrouwen. De ex-vrouw en handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux... is vanaf vrijdag niet meer aan voorwaarden gebonden. Michel Martin kwam tien jaar geleden vrij... maar moest zich nog regelmatig melden bij justitie... en mocht niet in de woonplaatsen van nabestaanden komen. Daar komt dus nu een eind aan. Dutroux zelf zit nog altijd in de cel. Klanten van Eneco die zonnepanelen hebben... krijgen binnenkort een flink lagere vergoeding voor stroom die ze terugleveren... Nu krijgen sommige klanten nog een vergoeding van meer dan 50 cent per kilowattuur. Dat wordt straks voor iedereen 9 cent. Op sociale media is kritiek op het besluit van Eneco. Die zegt dat het niet meer nodig is om mensen te stimuleren om zonnepanelen te nemen. In Renesse in Zeeland is een automobilist aangehouden... die twee keer het terras van een horecazaak opreed. Volgens de politie is daarbij iemand gewond geraakt. Op beelden is te zien dat de auto wordt bekogeld met glazen en een stoel. Het incident gebeurde aan het begin van de nacht. Volgens de politie ging er een ruzie aan vooraf. Het weer. Eerst veel zon, later ook wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Morgen opnieuw tropisch warm, vanaf vrijdag koeler en meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies.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 Said R., een van de hoofdverdachten in de Marengo-zaak... heeft vanuit zijn cel in Colombia misdaadjournalist John van der Heuvel bedreigd. Dat gebeurde via een versleutelde telefoon, meldde de Telegraaf en Nu.nl. Twitter heeft zijn beveiliging niet op orde en heeft geen idee hoeveel nep-accounts er zijn. Dat zegt het voormalige hoofdbeveiliging van het sociale media platform. Volgens hem wil de top van Twitter dat niet aanpakken, omdat ze anders geen bonus krijgen. Het weer. Veel zon, het blijft droog, het wordt 27 tot 31 graden. Ook morgen op veel plekken tropisch warm. ZFM. You can call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all.